Patrick met het NOS-journaal. Afgelopen week werden 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea uit voorzorg behandeld nadat het leger per ongeluk anthrax had verstuurd. Ook verschillende laboratoria in negen Amerikaanse staten ontvingen onbedoeld levende bacteriën in plaats van inactieve monsters. Het ministerie van Defensie zegt nu dat het vaker is misgegaan. Mensen die in contact komen met anthrax kunnen last krijgen van ontstekingen van de huid of luchtwegen. En zonder behandeling kan het dodelijk zijn. De Italiaanse kustwacht heeft gisteren meer dan 3300 migranten gered... die op 17 boten vanuit Afrika naar Europa wilden oversteken. Voor 17 mensen kwam de hulp te laat... Ze waren aan boord al overleden. Dit jaar zijn al 1770 migranten omgekomen toen ze de Middellandse Zee probeerden over te steken. Dat zijn er 30 keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. 17 motorclubleden die woensdag werden opgepakt blijven langer vastzitten. Onder hen is Harry Raamakers, de president van de Limburgse Bandidos. De rechtercommissaris heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Bij de politieactie van woensdag werden onder meer raketwerpers, semi-automatische wapens en vuurwerkbommen gevonden. Een exemplaar van het eerste album van Kuifje is geveld voor 30.000 euro. Het stripboek Tintin op Pays de Soviets is gesigneerd door tegenaar Hergé. Het album verscheen 85 jaar geleden in oplagen van 500 stuks. Het bijzondere van dit exemplaar is dat Hergé het album niet met zijn eigen naam signeerde, maar met de naam Kuifje. Dat deed de tekenaar zelden. Het stripboek was onderdeel van een grote veiling met spullen van Kuifje. De veiling bracht in totaal 150.000 euro op.